Levi van Eck met het NOS-journaal. België laat op 1 september een groot deel van de coronamaatregelen los. Volgens premier De Croo is dat mogelijk omdat veel Belgen zich al hebben laten vaccineren. In cafés en restaurants vervallen de afstandsregels. Het maximum aantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen komt te vervallen... en er geldt geen thuiswerkadvies meer. Op 1 oktober mogen ook de discotheken weer open... Ook werd bekend dat er een vaccinatieplicht komt voor medewerkers in de zorg. In België is 68% van de bevolking volledig gevaccineerd. De VS en het Verenigd Koninkrijk leggen negen Russische sancties op... voor de gifaanval op de Russische oppositieleider Navalny, exact een jaar geleden. Acht van hen zouden lid zijn van de Russische veiligheidsdienst FSB. Ze krijgen reisbeperkingen opgelegd en kunnen niet meer bij bezittingen in het VK en de VS... Volgens de Britten en Amerikanen zat de FSB achter de vergiftiging. Volgens Navalny was president Poetin zelf de opdrachtgever. De Russen hebben iedere betrokkenheid altijd ontkend. Bij de halve finales en de finale van het EK voetbal in Londen begin juli... zijn duizenden mensen besmet geraakt met corona. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Een coronatest was verplicht voor een bezoek aan stadion Wembley... Maar fans moesten zelf verklaren dat die test negatief was. In totaal zijn ruim 5500 besmettingen te herleiden tot de finale en halve finales. Voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen studenten en scholieren zich zonder afspraak laten testen en vaccineren op de onderwijsinstelling. Plaatselijke GGD's hebben daar afspraken over gemaakt met onderwijsinstellingen en gemeentes. Op universiteiten en ook op hogescholen, mbo-opleidingen en middelbare scholen in het hele land komen pop-up locaties van de GGD. Het weer verspreid over het land kunnen mistbanken ontstaan.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 Jouw dag is vandaag. me in het echt zien. Weet je wat ik met die rap verdien? Best veel die mad at het op een spaceface met mijn spacecake. En jij je echte facebase, word jij mijn spacebake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama.